Ik zie, ik zie waar die niet ziet. De mijn goede humeur is er nooit alarm. Ik ben half riek en half arm. Met de klompen aan naar de discotheek. De bed op in het bad. De rock and roll voor in mijn bol. En dat maakt me apart. Bij de kapper. Met met van gestart.